Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vluchtelingenwerk sleept de overheid voor de rechter. Ze maken zich enorme zorgen over hoe het eraan toe gaat in Ter Apel. Bij het asielzoekersaanmeldcentrum daar is het al tijden veel te vol. Vluchtelingen moeten soms buiten slapen en worden van noodopvang naar noodopvang verplaatst. En ook bij andere opvanglocaties gaat het niet goed. Dat moet echt beter, vindt Vluchtelingenwerk. Dat gaat om, om hele basale eh, voorwaarden, zoals gewoon vier muren eh, met een plafond, kamer waar je in terug kan trekken. Um, fatsoenlijk eten is tegenwoordig niet eens altijd meer vanzelfsprekend. Eh, douches, dat soort zaken. De hulporganisatie gaf de overheid een deadline om de boel te verbeteren, maar dat is de afgelopen weken dus niet gelukt. Sterker nog, Volgens Vluchtelingenwerk is de situatie in opvangplekken alleen maar slechter geworden. Een man uit Leiden die dood is gevonden op Curaçao... is niet het slachtoffer van een misdrijf, dat meldt de politie. De Nederlandse toerist kwam vorige week niet terug na een wandeling. Daarna werd dagenlang naar hem gezocht. En twee inwoners van Den Bosch zijn voorlopig niet welkom in hun eigen huis. Het zou gaan om Klaas Otto, een bekende oud-crimineel en zijn vriendin. Gisternacht was er voor de tweede keer in korte tijd een ontploffing in hun wijk. De burgemeester denkt ook dat die knallen gericht waren op Otto en zijn vriendin. En heeft daarom gezegd dat ze een maand weg moeten blijven. Kleine oogjes in Engeland vandaag. In eigen land wonnen ze gisteren het EK-voetbal met 2-1 van Duitsland. 90.000 supporters waren erbij in het stadion en die vierden nog lang feest. Engeland! I think it means so much. You know, we'll stop calling it the women's game and it'll just be football from here on in. I'm over the moon. it <laughs> means that much to England. de speelsters van bondscoach Sarina Wiegman vonden het best wel spannend... want iedereen in Engeland had het erover en dus voelden ze best wel druk. En ook voor de toekomst van het vrouwenvoetbal in hun land. Ze hopen dat door hun winst meer jonge meiden gaan voetballen. This is what dreams are made of, that young girl playing football. This is what it's, it's all about. What this tournament has done for women's football. No one can imagine and I, I hope this is, like I said, this is just the start. Je krijgt het weer nog. De dag begint grijs en vooral in het midden en zuiden ook regenachtig.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 Met het licht aan, want ik ben soms nog bang in het donker later. Want ik had je graag verteld hoe mijn droom was. Want daar was je en daar hield je me vast in je arm. ZFM's antwoord 106.9 FM.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 Vluchtelingenwerk stapt naar de rechter om een betere opvang voor asielzoekers af te dwingen. De organisatie stelde het Rijk en opvangorganisatie COA een ultimatum... omdat de humanitaire ondergrens in hun ogen was bereikt... en constateert nu dat de situatie alleen maar verder is verslechterd. Heineken heeft een goed half jaar achter de rug. De bierverkoop steeg door het wegvallen van de coronamaatregelen. De omzet groeide met 37 procent. En op een pluimveebedrijf in Dalfsen in Overijssel is vogelgriep vastgesteld. Alle 42.000 kippen worden afgemaakt. Ook een bedrijf van dezelfde eigenaar er in de buurt wordt uit voorzorg geruimd. Het weer. Eerst nog een bui, later van het noorden uit zon. Het wordt 19 tot 26 graden. tries hoofdletter Gente. looking at the sun I feel like you're the moon I feel like I'm the one I wanna get on the dance floor while she tricking.